Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Amsterdam is een persconferentie bezig over de gijzeling... die urenlang aan de gang was in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. Daaruit werd duidelijk dat de gijzelnemer zichzelf dreigde op te blazen. Ook eiste hij 200 miljoen aan cryptovaluta. De man hield de hele tijd één man in gijzeling. Vier andere personen die in de winkel waren... hebben zich gedurende de hele gijzeling schuilgehouden in een kast op de begaande grond. Rond half elf vroeg de gijzelaar om water toen hij naar buiten mocht om dat water te halen... terwijl hij onder schot werd gehouden door zijn gijzelnemer... zette de gijzelaar het op een rennen. De gijzelnemer achtervolgde de man en toen heeft de politie op de dader ingereden. De verdachte is een 27-jarige Amsterdammer. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft de ontmoeting met zijn Russische collega Lavrov geannuleerd. De twee zouden elkaar later deze week spreken, maar volgens Blinken heeft dat geen zin meer na de Russische acties in Oost-Oekraïne. Blinken liet verder weten dat als de situatie in Oekraïne verder escaleert... de Verenigde Staten en hun bondgenoten met meer sancties komen tegen Rusland. De oprichter en voorman van de band Procol Harum is overleden. Gary Brooker overleed zaterdag aan de gevolgen van kanker. De bekendste hit van de Brookers Band is A Wider Shade of Pale uit 1967. Gary Brooker was 76 jaar. De Nederlandse voetbalsters zijn als tweede geëindigd op het Tournoi de France. In de laatste wedstrijd verloren ze met 3-1 van Frankrijk. Het Tournoi de France was een vriendschappelijk toernooi tussen vier landen. De andere twee landen die eraan meededen waren Brazilië en Finland. De Nederlandse voetbalsters gebruikten het toernooi vooral als voorbereiding op het Europees kampioenschap komende zomer. Het weer. Vanuit het noordwesten klaart het op en vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 2. Morgen is het overwegend droog met geregeld zon en zo'n 11 graden.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 I know I bore them, but they do Cause I feel so high, I'm reaching don't so quick to walk away. De body wordt gepoetst. Het is de hoogste tijd. De kaarsjes worden aangestoken. Uit de jukebox klinkt André. Het is te lang stil geweest. Al die maanden binnen zitten. Wat heb ik dit gemist? Eén ieder knikt gemeend. Zij drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd, de hoogste tijd Ik heet je welkom bij de eerste ronde. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien. Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend. Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op zijn minst we waren voor morgen. En breng een toast op de eerste rond. Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen.